sneeuw valt in komt de tijd van pret en joy. Want met cheese en met een slee, glij je vrolijk naar beneden. Na zo'n dag van fijne sport, waar je kerngezond gezond van wordt, is er samen.